uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zo'n 100 bewoners die in quarantaine zitten in een flat in Göttingen... in de Duitse deelstaat neder hebben gistermiddag geprobeerd om de quarantaine te doorbreken. Ze probeerden door de hekken heen te breken die om de flat zijn neergezet. En ze raakten slaags met de politie. Alle 700 bewoners van de flat zitten in quarantaine... nadat bij zo'n 120 van hen het coronavirus was vastgesteld. De bewoners gooiden onder andere stenen en autobanden naar de politie... waarop de politie traangas inzette. Een aantal politie Agenten raakten gewond. De 40 militairen in opleiding in Oorschot... die eerder deze week met milde klachten naar huis werden gestuurd... blijken niet besmet met het coronavirus, meldt het ministerie van Defensie. De militairen van de opleidingseenheid in School Zuid... waren uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Ondanks de negatieve testen blijven ze vooralsnog thuis... tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De overige medewerkers van School Zuid... die uit voorzorg naar huis waren gestuurd... gaan na het weekend weer aan de slag. In de Engelse stad Reading zijn gisteren drie mensen doodgestoken in een park. En nog eens drie anderen raakten zwaar gewond. Kort na de aanval werd een verdachte aangehouden, een man van 25 uit Reading. Eerder meldde Sky News dat de politie uitging van een terreurdaad. Maar de Britse politie zegt nu dat dat niet het geval is. Wat het motief wel is, is nog niet bekend. Eerder op de dag was in het park in Reading een Black Lives Matter demonstratie. Volgens de politie is er geen indicatie dat er een verband is tussen het protest en de steekpartij. De politie heeft vannacht een man neergeschoten in Bergen-op-Zoom. Volgens een woordvoerder zouden verdachten hebben gedreigd met messen. Agenten kwamen ter plaatse omdat er een melding was binnengekomen... over een mogelijke ruzie in de relationele sfeer. De zaak wordt verder onderzocht door de recherche. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanmiddag kan er wat regen vallen. Later in de avond ook in het oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 26 graden. Na het weekend meer zon en vanaf dinsdag steeds warmer.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 Toen ik hier naartoe reed was het al 21 graden, dus eh, dat belooft wat. Ja, een beetje gesluierd, dus uh, zelfs misschien een kans op een beetje regen misschien. Maar toch zeker de moeite waard om naar Zandvoort te komen en lekker naar het strand te gaan. Wie weet. ja, jazz staat op de rol en waar kan je mee te beginnen dan met dit hele bekende nummer van... Eh, Horace Silver Song for My Father. Want het is natuurlijk ook Vaderdag vandaag. En dit nummer is wel een bijzonder nummer natuurlijk. Volgens mij uit de eh, 60 jaar, in 1965. En hij heeft dat geschreven voor zijn vader. Volgens mij was dat een Kaapverdiaan. En die is ook de man die op de hoes staat. John Tavares Silver heette die eh, man. Uh, bijzondere plaat geworden. Een beetje eigenlijk eh, de bebop en funk die elkaar ontmoeten, zou ik bijna zeggen, in dit soort muziek. Nou, in deze uitzending komen we misschien nog wel eh, terug op de, ja, de, de Song of For My Father. Ja, toch moet ik hem al eh, stoppen. Want het is een heel lang nummer. Het duurt meer dan zeven minuten. En daar hebben we natuurlijk geen tijd voor. Wat kan je verwachten in deze uitzending? Nou, af en toe draai ik een plaatje waar iets, wat iets met vader te maken heeft natuurlijk. Eh, ik zie eh, de, de Early Years staan. De Hitting the Ramp. dat is een, een, een cd-box van net King Cole. Prachtig. Jimmy cooper Roy Hargrove. een aantal diva's. die naar Washington. na, te veel om op te noemen. Onder andere de nazaten. Eh, Clifford Jordan, Roy Barrows. Nou, heel veel, de upsetters. Er zit van alles in het eerste uur. Maar we gaan bij drie uur te gaan hè, vandaag. Dus ik zou zeggen, maak je borst maar nat. Er zit van alles tussen. Eh, en je weet het, eh, deze jongen is nogal gesmeerd van vocaletjes. Dus daar zit zeker voldoende diva's tussen voor iedereen. En om meteen met eentje te beginnen, een Deense die eigenlijk net een cd heeft uitgebracht... samen met het, ja, volgens mij de Deense radio Big Band. We've Just Begun. Daar de titelsong van. Even kijken waar ik hem heb staan. Mm, ja, hier heb ik hem. We've just begun Like the poets all say The song's been sung The baby never this way Don't try to be cool, it's only for fools. We've got this, give it up, give it up, give it up. This is love, we've just begun. And the future looks bright, the night is young. Every planet inside will take it slow. So don't say that you're planning to go, don't let me take Don't hesitate. You be saving my arms, so said the moon. She was sky full of stars. There's so much ahead, so much left unsaid. Trust your heart, just give it up, give it up, give it up. This is love. just begun. Like the poets all say, the song's been sung, but baby, never this way. Don't try to be cool, that's only for fools. We've got this, give it up, give it up, give it up. This is love. Don't hesitate. You'll be safe in my arms, so set the moon. we've radio Big Band. Een CD uit 2020. Zeer de moeite waard. We've just begun. En dat geldt ook voor dit programma. Zijn we net begonnen natuurlijk. En we knallen er eigenlijk meteen in. Meestal start ik wat rustiger. Maar goed, het moet kunnen. Op vaderdag een beetje uh, wild beginnen. En dat is dus zinnen wel gelukt. Eh... Eh, is, 2019 eh, is er een box uitgegeven van Nat King Cole. Hit in the Ramp heet die box. En dat geeft een overzicht van zijn eh, vroege jaren. Van 1936 tot 1943. En eigenlijk begint het dat hij meezong in een koor tot ja, wie hij geworden is. En hij, was natuurlijk ook bekend als pianist, componist, arrangeur, bandleider. Dus hij heeft van alles gedaan. En dit is eigenlijk voor de echte Nat King Cole liefhebber een must om deze eh, box te hebben. Ik draai er één nummer van, We've Just Begun. Nee, dat was natuurlijk zinneig. Ik eh, moet even kijken wat ik dan uh, eh, Net King Cole zou draaien. Oh ja, Don't Blame Me. Ik raak allemaal in de war van. jazzliefhebber en liefhebber van net King Cole. Hit in the Ramp. Ik geloof dat er zeven, zeven cd'tjes in die box zitten. Dus eh, ja, je, je, hebt wel lange adem nodig. Eh, dan kom ik weer bij iets... Eh, ja, wat valt dat onder jazz? Nou, niet helemaal, maar het is wel heel mooi. En dan heb ik het over een fantastische cd van Joni Mitchell... En die is, uh, uh, ja, de arrangementen zijn van Vince Mendoza. Vorige, week, vorige keer was 31 mei, had ik er ook al een nummertje van gedraaid van deze cd. Answer Me heb ik toen genomen. Maar deze keer eh, kies ik voor een nummer wat iedereen kent. Both Sides Now, heel bekend.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 I really moons and Junes and Ferris wheels. The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show and you leave them laughing when you go.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 in uitvoeringen van deze song die door tallozen eh, gespeeld is. Both Sides Now. Prachtig arrangement. Heel mooi. Eh, Vince Mendoza deed de, ja, die schreef de arrangementen en leidde het orkest. wat zet hij hier achter? Oh, iets met vader. Father Steps, een nummertje van Earl Hines. was eh, Earl Hines en zijn eh, orkest. Uh, eh, Vader stepped in, vader komt binnen. Nou, dat is natuurlijk mooi op vaderdag. Dan kan hij ja, zijn cadeautjes ontvangen. Als hij niet thuis woont, bij wijze van spreken. een hele bijzondere LP is de LP van Dina Washington. En die LP heet From the Land of Hi-Fi. Een LP 1956 met uh, uh, Adderley op de Altsaxfoon en Junior Mans op piano en Hal Mooney eh, was eh, de orkestleider. En dat is een mooie cd geworden. En daar ga ik een nummertje van doen. There'll be a eh, jubilee. Dina Washington. there'll be a jubilee. There'll be a jubilee. be a jubilee up on that happy day. Now your man and my man too, your man and my man too, your man and my man too will be coming home to stay. Great day in the morning when that peaceful sun will be dawning. for you and me. There'll be a jubilee upon that happy day. peaceful sun will be dawning. prachtig nummer. Dina Washington, eh, een diva natuurlijk. En daar komen er meer van hoor, in dit programma. Die echte toppers. Eh, maar die ook een topper is en ook een jubileum had. Het is ook wel heel toevallig. Is natuurlijk Benjamin, Britt, uh, eh, Benjamin Herman. Die 2019, dacht ik, heeft hij de soundtrack geschreven... voor een documentaire over de Citroën uh, is... de Citroën, de Snoek. Uh, dat was een leuke cd geworden. En daar zit een nummertje bij wat bij mij wel indruk gemaakt heeft. Eh, piscine au bord de la piscine. Eh, Benjamin Herman. snoek. Eh, en dat is, ja, ik hou wel van muziek waarbij je eigenlijk de volgende eh, noot als het ware voelt aankomen. Dat maakt muziek ook wel mooi. Ja, en dat is natuurlijk in de jazz niet altijd het geval, zou ik bijna zeggen. Daar zit heel veel verrassing in. Eh, Benjamin Herman speelt ook heel veel mee op... Ik had ook een keer iets gedraaid van Wouter Hamel waar hij mee speelde. Een poosje geleden heb ik iets gedraaid van... Uh, even kijken hoor. De, de Hurlo waar hij op de nieuwste cd ook meespeelt. En hij speelt ook mee bijvoorbeeld bij Michelle David en de Gospel Sessions. Op hun ja, vorige cd vorige keer heb ik iets gedaan voor een nieuws cd... maar ik heb nu weer gekozen voor Mike, eh, Michelle David van de volume 3 eh, is het volgens mij. En Walk With Me. En dan speelt eh, Benjamin Herman mee. kan ook wel op de zondag, hè. Beetje religieuze pop. Sessions En die bestaan uit Orno Smit en Paul Willemsen. Ja, het is een, eh, een loom, funky jazznummer. En waarin je afrobeat en letten eh, kan horen nog. Echt eh, bijzonder. Zeer leuk. Deze derde cd van deze groep. En de vierde mag het ook zijn. Maar daar heb ik vorige keer iets van gedraaid. Dus de hoogste tijd voor... hoogste tijd voor De Nazaten. Daar ben ik echt een aanhanger van. Dat vind ik zulke mooie muziek. Dat is een band volgens mij uit Rotterdam. Ik denk acht, negen man. En eh, die spelen fantastische muziek eh, van Surinaamse afkomst. En eh, ja, het is echt een feest om die lui te horen spelen. En dat, dat doen ze met heel veel plezier. De Nazaten, ja, dat, dat eigenlijk heeft, verwijst dat naar prins Hendrik volgens mij de echtgenoot van Wilhelmina... die ook eh, niet zo nauw nam met eh, zijn huwelijkstrouw... en overal wat nazaten heeft rondstappen. Maar heel gauw een mooi nummer met een bijzonder ritme van de nazaten. Uh, er zit een sax in, prachtig geluid. De nazaten, hier heb ik hem. de lok van het dwaalspoor komt van hun laatste cd Als de haan tanden krijgt. dat waren de nazaten. een prachtige muziek. Het is eigenlijk een, een mix van, eh, een schitterende mix van Surinaamse roots, Nederlands, eh, nederjazz, pop, funk, Braziliaanse frevo. Nou, eigenlijk van heel veel stijlen zit hierin weggestopt. En de, de, grote man van deze band is Robbie Alberga. Die eh, componeert en speelt volgens mij uit mijn hoofd de gitaar, dacht ik. En verder is, vind ik opvallend binnen die band Klaas Hekman, degene die de fluit speelt en ook de bassaxofoon hanteert. En vooral het ritme in dit nummer vind ik zo mooi de, nazaten. Vergeet dat niet, de nazaten. Ja, jammer dat er geen optredens zijn de laatste tijd. Maar als die ergens spelen, ik zou zeggen, ga naartoe. Want het is echt een avond genieten met deze jongens. Eh, en in dezelfde stijl is er ooit een cd gemaakt... door Roy Barrows en Clifford Jordan en eh, Charlie Davis. En dat is eh, Reggae O oh, Go Jazz. En dat is een cd uit 1998. En dat nummertje wat ik uitgezocht heb van deze cd is Father's Jazz. Dat moet kunnen op Vaderdag. En Roy Barrows. Eens even kijken, Roy. Waar heb ik die neergezet? Hier heb ik hem. My Father's Jazz. Gaat een beetje naar reggae. Naar beetje, het is reggae. is een trompetist die eh, uit Jamaica kwam. En eh, dit, deze is eigenlijk, deze CD is gemaakt 1998. Dus een leuk album. Eh, ja, grappige muziek. En als het om reggae gaat, dan kan je natuurlijk niet om deze heen. De Upsetters. En die moeten natuurlijk wel draaien. Een heel bekend nummertje van de Upsetters. dat komt uit de Complete Upsetter Collection. En dan heb ik het over Soul Rebel, de dub version. Eh, dat is een mooi nummer ook. Luister en geniet. Sluit hier mooi bij aan. de Upsetters. En dat was natuurlijk eigenlijk de band van Bob Marley. Eh, Soul Rebel uh, dub version. Eh, ik had in het begin het nummertje gedraaid van Horace Silver, Song for My Father. ik ben eigenlijk ook een enorme fan van Dee Bridgewater. Die heeft dat ook eens een keer op de plaat gezet. Op een cd die heette, nee, even kijken... Love and Peace, A Tribute to Horace Silver. 1995 komt die uit. A Song to My Father. D.D. Bridgewater. This little song for my father does things that no other can do.